9 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In het 20 doden gevallen toen op de snelweg een tankwagen met olie ontplofte. Er zijn zeker 90 zwaar gewonden. De vrachtwagen was vlak daarvoor gekanteld omdat de bestuurder te hard zou hebben gereden. Daarna vloog de tankwagen in brand. Terwijl tientallen mensen probeerden de lekkende olie af te tappen, ontplofte de tankwagen. Getuigen zeggen dat er werd gerookt op de plek van het ongeluk. Mogelijk heeft dat de brand veroorzaakt. Nederland vindt het onbegrijpelijk en onnodig dat Marokko zijn ambassadeur heeft teruggeroepen voor overleg, schrijven de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie in een verklaring. Marokko is boos dat Nederland de oud-parlementariër Said Shaou niet heeft uitgeleverd. Die wordt internationaal gezocht wegens drugshandel. Ook verdenkt Marokko hem van financiële steun aan actievoerders in Noord-Marokko. Shaou woonde in Roosendaal en werd twee jaar geleden opgepakt in een drugszaak. Of hij nog vastzit is onduidelijk. Een Amerikaanse vrouw is opgepakt voor de dood van haar twee kinderen... die vorige maand omkwamen in een bloedhete auto. De 24-jarige vrouw uit Texas heeft de peuters volgens de politie bewust in de auto achtergelaten... en de portieren gesloten om ze een lesje te leren. meisje van twee en het jongetje van anderhalf hebben uren vastgezeten in de auto... terwijl het buiten 36 graden was. De moeder zei eerst dat de kinderen zichzelf in de wagen hadden opgesloten. In Almelo zijn gisteravond zes mensen opgepakt die mogelijk betrokken zijn... bij de val van een man uit een flatwoning op de vierde verdieping. Hij kwam op een grasveld terecht en raakte zwaar gewond. De zes die zijn opgepakt voor verhoor waren op het moment van de val ook in de woning aanwezig. Het is nog onduidelijk wat zich daar precies heeft afgespeeld. De politie zegt met alle scenario's rekening te houden. Het weer, de dag begint grijs, met hier en daar wat motregen. Later is het overal droog. Met soms een beetje zon.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 Integendeel, zangeres Amanda N. Platt weet na de fraaie voorganger andermaal te charmeren met krachtige en soepele zangpartijen. Let's Get Drunk is een springerig honky-tonk buitenbeentje over een met alcohol overgoten avondje uit. Welkom bij de tweede uur van Crossroads.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 In 1983 tekent Los Lobos een platendeal met Slash Records. En een album komt in de platenwinkels te liggen. Het album krijgt een Grammy Award voor het nummer Anselma. De albums How Will the Wolves Survive en By the Light of the Moon volgen. Los Lobos breekt pas echt door in 1987, wanneer zij een deel van de soundtrack voor La Bamba componeren. Ze scoren met de single La Bamba, hun eerste nummer 1 hit, en mega wereldhit. Een jaar later komt het album La Pistola y el Corazon uit, weer goed voor een Grammy. El Canelo en La Guacamaya zijn twee songs van het juist genoemde album. Se canelo que lo lleva el diablo. A la tripi tripi caramba, tipa de mapache. A la tripi tripi caramba, tipa de la pache. Mi mamá no quiere canelo que yo me emborrache. Y si caso como canelo que sea del despache. van Pobrecita guacamaya, ay, qué lástima me das. que lástima me das, pobrecita guacamaya. Se acabaron las detalles, ahora sí que comerá. Pobrecita guacamaya, ay, qué lástima me das. Vuela, vuela, vuela, como yo volé cuando me llevaron preso, señorita, por usted. Vuela, vuela, vuela, como yo volé cuando me llevaron preso, señorita, por usted. quiero pa' pasar la temporada. Vuela, vuela, vuela, como yo volé, cuando me llevaron preso, señorita, por usted. Vuela, vuela, vuela, como yo volé, cuando me llevaron preso, señorita, por usted. Lana Wolf is een eigenzinnig type die weet wat ze wil. Fireflies in Nashville met Rob Hartlock is het tweede album dat ze opgenomen heeft in Nashville. Ook op dit moment is ze weer in Nashville voor promotie en wie weet met wat voor ideeën ze terugkomt voor haar theatershows voor het komend jaar. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Van de traditionele country countryartiest Ray Scott is het album Guitar for Sale uitgebracht op Ray's eigen label. Put Down the Bottle is een van de songs. Sitting here trying to remember one morning. Didn't wake up just hating myself. Bloodshot eyes, head just a pounding. More or less, really just feeling like hell. need to put down the bottle, pick up the Bible, walk down a more righteous road, change my ways, or you know I'm liable to go where no man wants to go. Here lately been thinking about my sweet mama and all those nights she prayed for me. Swear by God someday I'm gonna give your girl a little bit of peace. Wanna put down a bottle, pick up a Bible, walk down Airmore, ride this road, change my ways, and know I'm liable, to go where no man wants to go. down each night, belly full of whiskey. Keep on having this crazy dream. Standing in heaven saying, Lord, forgive me. Then he slams them pearly gates on me. He says, Boy, you need to put down the bottle, pick up the Bible, walk down a more righteous road, turn high tail, away from the devil. Before he comes to claim your soul, it takes you down the lake of fire. Boy, it ain't like you ain't been told your ways, and you know your are liable to go where no man wants to go. You're gonna be shoveling coal. Well, put down the bottle. Pick up the Bible. Na een tijdje in Los Angeles is T.J. McFarland uiteindelijk in Nashville beland. Ruim twee jaar geleden besloot hij dat een eenmansband de beste manier was om al zijn vele muzikale interesses te combineren. Hij gaat nu door het leven als Tennessee Jet en heeft geen spijt van zijn stap. Met McFarlands cover van Buenos Notches from a Lonely Room kan Dwight Jokum tevreden zijn. De cover van deze week. with her black shining hair. She had my baby and caused me to care. Then coldly she left me to suffer. told such sweet like a madman. For vengeance I pray. While the pain and the anger destroyed my weak mind. found them. Then I cursed at the sight of this sleeping shadows in the cold neon light, in the dark morning silence. I placed the gun. late Still Testifying, het ondertussen derde album van het duo My Darling Clementine, betekent een bescheiden stijlbreuk. De country-stijl van beide voorgangers moet hier en daar het veld ruimen voor een sound waarmee je doorgaans in het vakje country soul belandt. Een aardig eindje weg van de steeds opnieuw opduikende vergelijking met George Jones en Tammy Wynette's. Dus. De link met het country-genre blijft bij tijd en wijle natuurlijk wel nadrukkelijk intact. Luister maar naar Friday Night Tulip Hotel. Well, it's Friday night at the Tulip Hotel. Ruby is here, Spencer as well. Everything's easy between 8 and 12. Every Friday at the Tulip Hotel. His car's on the roadside, hers by the door so no one will know that they've been here before. Every Friday's been going on for years. The Tulip Hotel post booking. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De trouwe luisteraar weet dat ik een voorliefde heb voor country uit Canada. En dan met name voor de ex van Waleer. Zo kwamen de Mercy Brothers eind jaren 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw enkele malen naar ons land. En ik bewaar er mooie herinneringen aan. Silver Dish Café is een van hun successen. Parked outside the front door of the Silver Dish Cafe. Sitting there in my old Chevrolet. Waiting for the waitress, serving tables for the tips. Hating truckers making cracks about her hips. And I hate every last one of them. Roadside Romeos try to hand my girl no line. Keep your hands off the merchandise, it's mine. Mister, there'll be trouble in the air. Cause I'll go inside and kick you off your chair. She told me not to come inside and wait for her no more. Cause the last time I threw someone through door. There's something snaps inside of me when I see them making time. They don't know the waitress there is mine. Lock, stock, and barrel. Now listen, lover boy. Don't try to hand my girl no line. Keep your hand off the merchandise, it's mine. Mister, there'll be trouble in the air. Cause I'll go inside and kick you off your chair. Next time that you go out to the Silver Dish Cafe, I'll be there in my old Chevrolet. she don't flirt. Wink and you'll get knuckles for dessert. And them ain't pig knuckles, boy. Them's the real things. Don't try to hand my girl no line. Keep your hands off the merchandise, it's mine. In 2000 kwam John om het leven bij een ongeluk en Realine overleed in 2012. Ze hield de strijd tegen kanker tien jaar vol. Met Borders and Time denken we even terug aan de gouden tijden van deze groep. Brian Tyson is er ook nog steeds en hij heeft grote successen gescoord met zijn vaak zelfgeschreven songs. Dat zijn stem niet meer is zoals die altijd geweest is, blijkt bij het beluisteren van Cottonwood Canyon. cottonwood Heden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Sinds de release van hun 2015 album heeft de Cripple Creek Band geopend voor Tyler Farr, John Pardy, Eli Young Band, Coldford, Dustin Lunch, om er maar een paar te noemen. Outlaws, Rebels and Me is een song van hun nieuwe album. Yeah, now it's all. Vandaag weer drie kanshebbers met Tim Elliott, Sophie Noel en Booba T's Honky Tonk Revival. Achtereenvolgens vertolken zij Start Pouring Whiskey on It, Grapevine Texas and Drink All Day. Getipt voor de top. We've been working all week and we finally made it to the week. Yeah, we're barely on our feet and feel like jumping off a deep end. We had a couple beers and our backs still hurt. We'll have a couple more, and if that don't the corner, but he's finally up and dancing. Yeah, he's talking it up, trying to light up a little romancing. That little Barbie at the bar has never looked at him twice. on. It sure feels better, don't Sell them up and get all gone For these friends of mine Somebody give me some Jack D or something.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 Me and my buddies took a little road trip down to Daytona to watch a race and get ripped. she's fast. Oh, I know it. She got away. Let's have a beer. I'll take it. Veel critici en muziekliefhebbers beschouwen Paradise and Lunch als het meesterwerk uit het rijke oeuvre van Ray Cooder. Zeker is dat het in ieder geval tot zijn beste platen behoort. Zo heeft ook het Rolling Stones succes It's All Over Now een plaats gekregen op dit album, en daarmee tekent Rai Cooder voor een passend slot van deze aflevering van Crossroads.